Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. De Oekraïense president Zelensky heeft weer van zich laten horen. In zijn dagelijkse video zegt hij dat bijna 6000 Russen zijn gedood... in de eerste zes dagen van de oorlog. Het is op veel plekken onrustig in Oekraïne. Russische militairen zeggen dat, dat ze de havenstad Gerson helemaal hebben veroverd. En ook in de belangrijke stad Kharkov is het onrustig. Bij beschietingen is een universiteitsgebouw geraakt. Er is brand uitgebroken en het pand is deels ingestort. Aan de overkant zit een kantoor van de Oekraïnse Veiligheidsdienst. Ook daar is veel schade. op steeds meer plekken worden spullen of geld ingezameld voor Oekraïners die het zwaar hebben. Doet ook de Oekraïense tennister Svitolina aan mee. Zij speelt op dit moment op een groot toernooi en het prijzengeld dat ze daar wint wil ze aan het leger en hulporganisaties in Oekraïne geven. Nu is de eerste 3000 euro binnen. It's a very very special uh, event this one for me. Uh, all the prize money that I'm going earn here is going to the Ukrainian army. So thank you so much for support. Ze won haar eerste wedstrijd van een Russische tegenstander. Als statement kwam ze in geel-blauwe outfit de baan op, de kleuren van de vlag van Oekraïne. Citolina won het toernooi de vorige keer en als het haar nu ook lukt, ligt er als prijs 30.000 euro klaar. Ander nieuws dan. Vogelgriep blijft om zich heen grijpen in Nederland. Nu is een kuikenbedrijf in Son in Brabant aan de beurt. De ongeveer 170.000 diertjes daar worden gedood. In Europa is op dit moment de ergste vogelgriepuitbraak ooit aan gang. De politie zoekt nog altijd vier verdachten van de heftige overval op een geldwagen vorig jaar in Amsterdam. Misschien herinner je de beelden nog wel van een wildwestachtervolging die uiteindelijk eindigde in een weiland in Broek in Waterland. Vijf overvallers werden opgepakt en een zesde werd doodgeschoten door de politie. Het tv-programma Opsporing Verzocht liet gisteren nieuwe beelden van die overval zien. Hier verschijnt één van de mannen voor het eerst goed in beeld. Hij loopt met twee anderen richting de achteringang van het appartementencomplex. En hier zien we een tweede verdachte met een donkere pet met de letter B. Die pet zien we ook terug bij de overval. Vier verdachten zijn dus nog steeds spoorloos. Net als zo'n 4 miljoen euro aan onder meer zilver en goud. Het weer nog, dat is best wisselend. In Zeeland en Zuid-Holland is het grijs, maar in het Noordoosten wordt het een behoorlijk zonnige dag. Het wordt max 8 tot 11 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer kan bijna overal moeiteloos doorrijden, maar er staat één file op de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer.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 Zodat iedereen kansen heeft op een fijn en betaalbaar huis. In het hele dorp gaat dit gebeuren. Bij Strijder, bij de entree en in Noord, het Curedex. Precies, eerlijke kansen voor iedereen. Zo zien wij de toekomst van ons dorp.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 Ladies first, baby, I am Plus, you know my clothes would fit. I could be a better boyfriend than him. I could do the shit that he never did. Up all night, I won't quit thinking I'm gonna steal you from him.